Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Oekraïne heeft Nederland vlak voor de ramp met vlucht MH17 gewaarschuwd... voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim. Dat gebeurde nadat boven Oost-Oekraïne een vrachtvliegtuig was neergeschoten. Het kabinet heeft de informatie niet gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen... schrijven de ministers Koenders en Opstelten aan de Tweede Kamer. Ze leggen niet uit waarom dat niet is gebeurd. De twee verdachten van de aanslag in Parijs waren bekend bij de Amerikaanse autoriteiten. Ze staan al enige tijd op een zwarte lijst en mogen Amerika niet in, meldt persbureau AP. Een van de broers is in 2008 veroordeeld voor het ronselen van jihadstrijders. De ander zou in Jemen zijn getraind door Al-Qaeda. De zoektocht naar de twee spitst zich nu toe op de regio Picardie, zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs. Duikers hebben in de Javazee signalen opgevangen van de zwarte dozen van het neergestorte toestel van Air Asia. De dozen zelf zijn nog altijd spoorloos, maar mogelijk kunnen ze door deze pings sneller worden gevonden. Het toestel stortte anderhalve week geleden neer met 162 mensen aan boord. Het zoekteam denkt dat de zwarte dozen uit het toestel zijn geslingerd. De Amerikaanse acteur Rod Taylor is overleden. Taylor was vooral bekend van zijn rol in de Hitchcock-thriller The Birds uit 1963. Later in zijn carrière deed hij onder meer een van de stemmen in Disney-tekenfilm 101 Dalmatiërs en hij speelde in diverse televisieseries. In 2009 was Taylor nog te zien als Winston Churchill in de Tarantino-film Inglorious Bastards. Rod Taylor was 84 jaar. In Memphis is het allereerste plaatje van Elvis Presley geveild. De ballad My Happiness bracht 250.000 euro op. Elvis nam de plaat op toen hij 18 was. Het belandde destijds bij een vriend, omdat de zanger zelf geen platenspeler had. Een nichtje van die vriend kreeg het onlangs in handen en besloot het op Graceland te laten veilen. Het weer dan nog, het regent licht en er staat een stevige wind.